10 uur. Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. Bouwconstructies die eenmaal zijn opgeleverd... worden daarna vrijwel nooit meer gecontroleerd. Dat zegt de directeur bouw bij Ballas Nedam... naar aanleiding van het ingestorte dak van het AZ-stadion. Ballas Nedam heeft het Euroborgstadion in Groningen gebouwd... en is betrokken bij de uitbreiding van de arena in Amsterdam. Tijdens en voor de bouw wordt een constructie wel gecontroleerd. Hoe het kon dat het dak van het AZ-stadion kon instorten wordt nu onderzocht... Ook FC Utrecht en NAC laten nagaan of de dakconstructie van hun stadions veilig is. De voltallige gemeenteraad van Amsterdam wil een debat over het oplaaiende geweld in de hoofdstad. Dat hebben de fractievoorzitters van alle partijen laten weten. De afgelopen vier dagen waren er vijf schietincidenten waarbij één dode viel. Bij een andere schietpartij raakte iemand gewond. Ook zijn woningen geraakt door kogels en één woning werd zelfs doorboord. De Amsterdamse fractievoorzitters willen van de burgemeester weten... welke maatregelen er genomen worden om het geweld tegen te gaan. Reddingsschip Ocean Viking heeft voor de kust van Libië... opnieuw tientallen migranten van een rubberboot gehaald. Er zitten nu 356 mensen op het reddingsschip. Dat is toegerust voor maximaal 250 mensen. Het schip van Artsen zonder Grenzen en SOS Mediterranee... vaart sinds een week voor de kust van Libië omdat het schip niet mocht aanleggen in Malta om te tanken... en niet door Italië wordt toegelaten, dreigt een brandstoftekort. De AWB Alarmcentrale beleeft topdrukte door de vakantieperiode. Alleen al afgelopen weekend kwamen er 28.000 meldingen binnen... en sinds 1 juli waren het er al 390.000. Dat is ongeveer net zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De ANWB zet 450 mensen extra in om de meldingen in goede banen te leiden. Het weer, ook vanavond en vannacht nog een enkele bui... en het koelt af naar ongeveer 12 graden. Morgenochtend vallen er vooral in het noorden enkele buien. In de loop van de dag verplaatst de regen zich naar de rest van het land... en kan er lokaal veel neerslag vallen. Met maximaal 20 graden is het ook morgen een koele zomerdag. Dit was het NOS Journaal. De politie Amsterdam ontving vorig jaar 13.248 telefoontjes over geluidsoverlast.